uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De grote brand in Arnhem is nog niet onder controle. Meerdere huizen staan in brand in een woonwijk. 100 huizen in de buurt zijn ontruimd en het is lastig blussen voor de brandweer. Over de oorzaak, eh, daar kunnen we nu nog niks over zeggen. Het is wel zo dat de zonnepanelen eh, in dit geval in de weg zitten dat we eh, de bluswerkzaamheden goed kunnen uitvoeren. er is een NL-alert uitgegaan vanwege de rook en ook om te waarschuwen dat er stukjes zonnepaneel kunnen neerkomen. Restaurant- en cafébazen in Utrecht worden bedreigd, dat meldt RTV Utrecht. De afzender zou de ondernemers onder druk zetten om duizenden euro's te betalen. En doen ze dat niet, dan zou de afperser ervoor kunnen zorgen dat de zaak sluit. dan verwijst hij naar een zaak in Lombok, waar een bom bij de voordeur werd gelegd. Burgemeester Dijksma zegt dat ondernemers zich geen zorgen hoeven te maken. De Pride in Wenen is misschien ontsnapt aan een ramp. In Oostenrijk zijn drie jongeren gearresteerd die van plan zouden zijn geweest om een aanslag te plegen, zegt de Oostenrijkse inlichtingendienst. Deze personen staan in verdacht een aanslag in Wien gepland te hebben, waarbij die regenbogenparade 2023, die gisteren stattfand, als mogelijkes angriffsziel in den focus gelangte. De verdachten tussen de 14 en 20 jaar oud zouden sympathisanten van islamitische staat zijn. Het is onduidelijk wat voor aanslag ze wilden plegen. De politie heeft wapens gevonden die ze thuis hadden liggen. En waar je op straat verkeersborden hebt om wegpiraten te waarschuwen voor de maximumsnelheid... hebben ze in Akkerum in Friesland iets creatiefs bedacht om wat te doen tegen hardvaarders. Zeker met dit weer zoeken veel mensen het water op en er worden veel bootjes gehuurd. En daar wordt dan veel te hard mee gevaren. Daarom liggen er nu skippyballen in het water met een waarschuwing erop. Een lokale partij maakt zich er hard voor en ziet dat het idee aanslaat. Hek hel, de reacties van het en nu Noord-Holland en uit Utrecht, die mensen die bellen hem op van die hebben het lezen. Natuurlijk net had het stonden en ja, dat, dat, dat, hier wordt de wereld toch. Het is een eh, groot succes, zegt hij.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 De ti ya me olvidé, ya me olvidé. ¿A ti qué te pasa? Pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto. Ya tu falso amor no va a joderme otro verano. Ponte las llantas y arranca por el carajo.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 Het Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. gimme, gimme, give me just a little smile. We got a message for you. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Take it easy. is jouw keuze ZFM. volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby.